De VVD denkt dat die vergoeding volgend jaar omhoog kan naar 23 cent... zegt verslaggever Lars Geerts. Mensen die van hun woning naar hun werk gaan... die mogen een deel van die kosten... of krijgen een deel van die eh, kosten eh, terug, zou ik eh, bijna zeggen. En als je dat nou een beetje verhoogt... dan kan relatief snel... en die mensen krijgen dan ook meer ruimte in de portemonnee. En zo te zien tekent zich daar ook een Kamermeerderheid voor af. De Tweede Kamer wil ook dat mensen met een laag inkomen eenmalig 800 euro vergoeding moeten krijgen om de pijn van de hoge energierekening te verzachten. De eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land hebben een burgerservice-nummer gekregen. Hiermee kunnen ze zich inschrijven op bijvoorbeeld een school of gebruik maken van de zorg. Ook kunnen ze meteen gaan werken als ze dat willen. Ondertussen zijn er nu zo'n 13.000 vluchtelingen uit Oekraïne in ons land... en iedere dag komen er honderden bij. Opvanglocaties raken daardoor snel vol... en dus moet er gekeken worden naar andere oplossingen. In Den Bosch wordt een kantoorpand omgebouwd tot opvangplek... maar dat is nog een hele klus, vertelt deze vastgoedbaas. Toiletten, douches, keukens, ehm, ja, beveiliging moet er zijn... Uh, moet, er moet heel veel gedaan worden. Maar zomaar overal leegstaande panden ombouwen gaat niet. Daar moet een speciale wet voor komen. Burgemeesters van een boel gemeenten willen daarom dat het kabinet hier snel naar kijkt. En Maastricht maakt zich klaar voor Koningsdag. Ze hebben goede hoop dat ze Willem-Alexander over een maandje zonder coronamaatregelen kunnen ontvangen. De burgemeester hoopt op een groot feest. Door die prachtige stad lopen met al die Maastrichtenaren eromheen. En dansen, zingen, springen, dat kunnen wij heel goed. Eh, het Bourgondische leven, de taal, wilde dansen, eh, het wordt van alles wat. Het weer dan nog. Vanavond koelt het flink af. Het kan op sommige plekken zelfs een beetje gaan vriezen. Morgen opnieuw een zonnig dagje. Het wordt zo'n 15 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files, maar er is één uitschieter... en dat is de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herugewaard en industrieterrein Boekelermeer ben je bijna een half uur langer onderweg.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 en ook samensteller van deze aflevering van ZMF Jazz. Voor de luisteraars die nu net hebben ingeschakeld... ook natuurlijk een hartelijk welkom. En eh, vandaag eh, besteed ik veel aandacht aan... een van de iconen uit de jazz, de bassist Ray Brown... Dat hebben we in het eerste uur gedaan en daar gaan we in het tweede uur vrolijk mee door. Vandaar dat ik begon met een nummer van Ray Brown samen met Ralph Moore de tenorsax van de cd Moore Makes Four, de Ray Brown Trio with Ralph Moore. Een opname uit 1990 bij Coast Recorders in San Francisco. Naast Ray Moore op tenor en Ray Brown op bas... hoorden we Gene Harris op piano en Jeff Hamilton op drums. We wisselen af de nummers van eh, Ray Brown met eh, wat andere artiesten. En we gaan nu naar de Count Basie Orchestra luisteren... met eh, een van de grote entertainers, maar ook zeer goede jazzzangers... Tony Bennett. Van de CD Live is a Song uit 1994 draai ik Jeepers Creepers. dat was natuurlijk de verkeerde wat we net hadden gedraaid. Ik ga naar de andere kant van eh, Virtual DJ. En nu gaan we luisteren naar Gosh, oh, get up. How'd they get so lit up? Gosh, oh, get up. How'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. I gotta put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? turn those heaters on. Oh, it's me. Gotta put my cheaters on. Jeepers, creepers, where did you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did Dat was Tony Bennett, Jeepers Creepers, begeleid door Count Basie en de Orchestra. Terug naar de artiest van de dag, Ray Brown. Ik heb nu de, klaarliggende Ray Brown All-Stars. Eh, zoals u heeft gemerkt, ook in het eerste uur... Ray Brown heeft in ontelbaar vele bezettingen gespeeld. En hier eh, luisteren we naar Al Gray op trombone... Gene Harris op piano en Fender Rhodes... John Ron Asheton op gitaar... Ray natuurlijk op bas en Grady Tate op drums. Eh, ook hier weer een Concord-opname. Daar heeft hij heel veel op uitgebracht. Uit mei 1985. Opgenomen in de Classic Sound Studio in New York City. Van deze CD Don't Forget the Blues luisteren we nu naar Night Train. ja, duidelijk dat deze cd als titel heeft Don't Forget the Blues. Night Train <clears throat> met El Grey op trombone. Eh, een ander icoon uit de gitaarwereld, uh, de jazzgitaarwereld... is natuurlijk Wes Montgomery, naast mensen als Herb Ellis. <clears throat> Wes Montgomery bracht in 1959 een cd uit, toen nog LP... The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Ik tikte hem op de kop in een mooie vlakwinkel in Marbella een paar jaar geleden... waar ze nog een uitgebreide jazzcollectie hebben. We luisteren naar Wes Montgomery op gitaar, Melvin Ryan op orgel... en Paul Parker op drums. En er wordt gespeeld de classic Whisper Not. waren de klanken van Wes Montgomery. Dan nu weer een opname van Ray Brown. Het is een eh, live opname uit de wereldberoemde Blue Note Jazz Club in New York City. En hier wordt Ray Brown begeleid door wederom Gene Harris op piano... maar dit keer op drums Mickey Roker. Een opname uit 1985 getiteld deze cd The Red Hot Ray Brown Trio. We gaan luisteren naar Have You Met Miss Jones? andere artiest deze eh, ter afwisseling Stan Getz. Stan Getz heet deze eh, LP Stan Getz with guest artist Laurindo Almeida. Eh, Stan heeft veel met uh, Brazilianen gedaan op muzikaal gebied. En we horen hier Stan Getz zelf natuurlijk op de Noor. Met Laurinda Almeida op gitaar, Georges Duvivier op bas en Dave Bailey op drums. Doe What You Do. dat was Ten Getz met Do What You Do. Met Laurindo Almeida op gitaar. We gaan terug naar Ray Brown. <clears throat> en deze keer heb ik klaarstaan het nummer Sister Sadie waar Ray samenspeelt met Cedar Walton op piano... en Elvin Jones op drums. Sister Sadie Ray Brown. <clears throat> Prachtig nummer. Dan heb ik klaarstaan eh, iemand die we goed kennen vanuit de krocht. Francesca Tandoi met haar trio. Francesca natuurlijk piano en af en toe zang. Frans van der Geest op bas en Frits Landersbergen op drums. Eh, het nummer komt van eh, haar cd Something Blue uit 2018 en is getiteld Too Marvelous for Words. for words like glorious, glamorous, and that old standby amorous. You're just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean, they just don't well enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing. I love song from the bird. So for us for words like glorious, glamorous, and that'll stand by amorous. You're just too wonderful, I'll never find the words that tell enough. Spell enough, I mean, they're just not swell enough. You're much too much, and just too very, very too. Ja, dat was het Francesca Tandoor trio. Vaak in de krocht te luisteren. Uh, dan we het toch over de krocht hebben. Eh, een dikke maand, april. Twee keer optredens in de krocht. 3 april, jammer genoeg al uitverkocht. Uh, eh, v. Klaassen, de fantastische zangeres, begeleid door Cor Bakker. En eh, de week daarop nog een keertje, het kan niet op, 10 april, eh, Michael Varenkamp. Michael Varenkamp die een ode brengt aan Louis Armstrong. En in dat concert wordt begeleid door Jean-Louis van Damme op piano... Edwin Corsilius op bas en Erik Koger op slagwerk. Ik eh, verheug me er al op. ik ben er zeker bij. Dat een paar fantastische muzici. Goed, dat was de krocht. Eh, terug naar eh, Ray Brown. Eh, er is een cd van hem en die is getiteld Double RB. Ray Bryant meets Ray Brown. Vandaar Double RB plus one. En die plus one is Louis Nash op drums. En Ray Bryant natuurlijk op piano. Een opname uit 1994 we gaan luisteren naar Nickel Whistle. neem ik u nu mee naar Booba's Jazz Restaurant in Florida, eh, in eh, Florida in Fort Lauderdale. En daar speelt eh, op 11 oktober 1980 Art Blakey met zijn Jazz Messengers. De Jazz Messengers in een wat afwijkende bezetting van wat we gewoon zijn. Winter Marsalis op trompet, Billy Pierce op de Noorsax, Bobby Watson op alt... Jimmy Williams piano, Charles Fembro op bas en natuurlijk Art Blakey op drums. Even een gezellig heftig nummer. Blakey's Theme. was dat even wat eh, geweld of niet, maar wel mooi geweld. Eh, ik ben alweer aan mijn één na laatste nummer toe en dat is eh, Ella Fitzgerald at the Opera House. een opname vanuit het gemaakt in het Shrine Auditorium in Los Angeles op 7 oktober 1957. Met een fantastische bezetting en eh, ook Ray Brown, want daar gaat het over vandaag, uh, eh, begeleidde haar. Ray Brown, haar echtgenoot, waarmee ze leerden elkaar kennen in de Dizzy Gillespie Band in 1947. En ze trouwden gelijk, maar jammer genoeg in 1953 was dat huwelijk alweer ten einde. Wel bleven ze gedurende hun hele leven eh, met elkaar spelen in diverse bezettingen. We gaan dan ook nu in een topbezetting. Ella Fitzgerald zang... Roy Eldridge, trompet, J.J. Johnson, trombone, Sonny Stitt, alt sax, Lester Young, Illinois Jacket, Coleman Hawkins, Stan Getz, Flip Phillips, tenor... En dan de ritmesectie Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bas en Joe Jones drums. Ik zou zeggen, wat wil je nog meer? Oh lady, be good. Take your time. good. Oh, lady, be good to me. Cause I'm so awfully, awfully, awfully misunderstood. Oh, lady, lady, be good me. Cause I'm all alone in this crazy city of Los Angeles. Won't somebody please have pity, pity, pity on me? Just a lonesome, just a lonesome, just a lonesome baby in the woods. Oh, lady, be good. Ba do be do do do do do bump a day. A boop a do do do do do do do do da ba ba do boo boo. Be do be do do do do do do down. Ba ba do do do you know ba I wanna rock, I wanna roll, I wanna rock, I wanna roll. I don't know where I'm going, but I'm going, but I'm going, but I'm going, but I'm going, but I'm going. up Ja, Ella Gerald, fantastisch. In de Shrine Auditorium in Los Angeles. Ja, het is drie minuten voor twaalf. We zijn alweer aan het laatste nummer toe... in dit eh, Ray Brown Tribute-programma. Uh, eh, daarom gaan we er ook uit met Ray Brown... Eh, van zijn cd Bam Bam Bam... waarin hij wederom begeleid wordt door Gene Harris en Jeff Hamilton op drums. Dit keer een live opname van een van zijn Japanse tournees... opgenomen in 1988 in de Fujitsu Concord Jazz Festival... in de Canny Hall. Eh, ik hoop dat u genoten heeft van Ray en de andere muziek. Ik hoor u graag weer de volgende maand wanneer ik weer dienst heb.